1 uur. Dielke Deertstra met het NOS-journaal. In 70 en de liquidatie van een Belgische topcrimineel eerder die dag. Wat het verband precies is, wil de Belgische justitie niet zeggen. Ook de identiteit van de dode man is niet bekendgemaakt. De Belgische crimineel was Silvio Aquino, een van de hoofdverdachten in een groot drugsproces dat binnenkort zou beginnen. Hij werd gisteren doodgeschoten in Op Glabbeek, zo'n 50 kilometer van de plek waar de dode man werd gevonden. De politie spreekt van meerdere nog onbekende daders. Dit weekende mag er niet worden gedemonstreerd in de Duitse stad Heidenau. Vorige week raakte de politie slaags met rechtsextremisten die tegen de komst van vluchtelingen protesteerden. De lokale autoriteiten willen met het verbod nieuwe rellen voorkomen. SNS Bank gaat verder als een zelfstandige bank, los van de holding SNS Reaal. De staat neemt de aandelen van de bank over voor 2,7 miljard euro. SNS Reaal, inclusief SNS Bank, werd in 2013 genationaliseerd. Op termijn wil de staat de genationaliseerde bank weer terugbrengen naar de markt. Daarover neemt het kabinet mogelijk volgend jaar een beslissing. Nederlandse hockeyvrouwen spelen de EK-finale zondag tegen Engeland. Het gastland was in de halve finale in Londen met 2-1 te sterk voor Spanje. Eerder op de avond won Oranje al met 1-0 van titelverdediger Duitsland. De finale is zondag om 5 uur middags Nederlandse tijd. NEC heeft het uitduel met Willem II gewonnen met 1-0 en heeft daarmee zijn tweede zege in vier duels te pakken. Navarone voor maakte ook dit keer het enige doelpunt. Dan nog het weer. Het is vannacht droog met hier en daar een misbank.